Jobboot met het NOS Journaal. Bij energiebedrijf Eneco verliezen komend jaar ruim 400 mensen hun baan. Het gaat om medewerkers van de dochterbedrijven Jules en Stedin... waar in totaal 4000 mensen werken. Eneco zegt dat er alles aan gedaan wordt om ander werk te vinden... voor de mensen die nu hun baan verliezen. De vakbonden reageerden teleurgesteld... ook al hielden ze rekening met ontslagen bij Eneco vanwege bezuinigingen. Hoogleraar Financiële Markten Boot vindt dat de sector van de woningcorporaties slecht is georganiseerd. Hij werd door de parlementaire enquêtecommissie gehoord als oud-commissaris van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De historie en de manier waarop de politiek de sector heeft ingericht... leiden volgens hem tot fouten van bestuurders en tot falend toezicht. Hij sprak van een zompig gebied. Volgens hem was het de bedoeling de boel soft te houden... en was het niet de bedoeling dat toezichthouders zich kritisch opstelden. De families van Chris Kremers en Lisanne Froon zijn geschokt door de recente ontwikkelingen in de zaak van de twee vermiste vrouwen. De publicaties van persoonlijke details komen hard binnen, schrijven de families in een verklaring. Ze zijn dankbaar voor de aandacht die de media de afgelopen maanden aan de vermissingszaak hebben besteed, maar vragen nu om terughoudendheid, om onnodig leed voor familieleden en vrienden te voorkomen. Gisteren werd bekend dat er in Panama schoenen en botresten zijn gevonden. Niet ver van de plaats waar eerder een rugzak van de twee vermiste vrouwen werd aangetroffen. De jongen die in Rotterdam een meisje mishandelde zat nog in zijn proeftijd voor een eerder delict. Hij pleegde eind 2012 een straatroof en werd daar vorig jaar voor veroordeeld. De 15-jarige jongen schopte maandag een meisje onderuit en ging op haar rug staan. Het geweld werd gefilmd en op internet gezet. Op basis daarvan kon de politie de jongen aanhouden. Het weer, af en toe zon, maar ook wolkenvelden met kans op motregen. Vanavond opklaringen. Morgen eerst bewolkt met lokale bui. In de middag en avond geregeld zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Zondag meer zon. De kans op een bui is dan klein. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de avondspits lossen nu geleidelijk aan op. Er staat nog iets meer dan 100 kilometer. De files vanaf 4 kilometer lengte die staan op de A6 Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad 4 kilometer. A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen de Alfred Berkel en Roderijs en Delft-Noord 5.